And when she smiles, she shows the lines of sacrifice. And now I know what they're saying as our sun begins to fade. And we made our love on wasteland and through the barricades. Father made my history and fought for what he thought would set us somehow free. It's all say in school. I learned it off by heart, but now that's torn in two. Now I know what they're saying in the music of the blues. drums begin. came. The tension is incredible, boy, I'm in charge.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 Bondscoach van Marwijk wil de speler vanavond in het EK-kwalificatieduel tegen Zweden opstellen. Voetbalbond van Bayern hebben al een conflict over Arjen Robben. Die liep in aanloop naar het WK een blessure op... maar kon na behandeling door fysiotherapeut Dick van Toorn toch meedoen in Zuid-Afrika. Bij terugkomst in Duitsland raakte Robben weer geblesseerd. Bayern overweegt juridische stappen te nemen. Siebrand van Haarsma Buma wordt de nieuwe fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer. De fractie heeft hem zojuist gekozen. Hij volgt Maxime Verhagen op, die de vicepremier wordt en minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Van Aarsma Buma is 45 en zit in de Kamer sinds 2002. Zich vooral bezig gehouden met justitie. jurist van Haarsma Buma werkte eerder onder meer bij de Raad van State. En ook was hij medewerker van de CDA-fractie. Het afpersingsproces tegen Willem Holleder hoeft niet overgedaan te worden. De Hoge Raad heeft een cassatieverzoek van zijn advocaten afgewezen. Holleder is zowel door de rechtbank als door het hof tot negen jaar cel veroordeeld... onder meer voor de afpersing van vastgoedhandelaar Willem Enstra. Volgens de advocaten waren de veroordelingen gebaseerd op onbetrouwbaar bewijs... zoals de achterbankgesprekken waarin Enstra belastende verklaringen over Holleder aflegde. Deze verklaringen werden niet afgedaan in een officieel politieverhoor... en zijn nooit door Enstra ondertekend, voerde de verdediging aan. Maar de Hoge Raad volgde het advies van de advocaat-generaal... die al het aanbevolen...